waren gelegerd in het hoofdkwartier in Potocari. Ze klagen het ministerie aan voor mishandeling en poging tot zware mishandeling... meldt het programma 1 Vandaag. Het hoofdkwartier van Dutchbed was gevestigd in een oude accufabriek in het dorp. Volgens de militairen lagen er chemicaliën, asbest en een vat met de waarschuwing nucleair erop. Het ministerie zegt dat er geen onverantwoord risico was voor de gezondheid van het personeel. Wel geeft Defensie toe dat het personeel destijds onvoldoende is geïnformeerd. Eten, drinken, gas en elektriciteit zijn in januari duurder geworden. Vooral door de belastingverhogingen stegen de prijzen van goederen en diensten gemiddeld met 2,2 procent, vergeleken met een jaar eerder. Dat is het hoogste inflatiecijfer in ruim vijf jaar, meldt het CBS. In januari gingen allerlei belastingverhogingen in. Het lage btw-tarief ging van 6 naar 9 procent en ook de belasting op gas en elektra ging omhoog. Voedingsmiddelen stegen in januari gemiddeld 3,3 in prijs. Een maand eerder was dat nog 1,2 Bijna 1 op de drie mensen die mantelzorg combineren met een baan... zegt het moeilijk te vinden die twee dingen te combineren. In een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... zegt deze groep vooral dat de tijdsdruk groot is. Ook zijn ze minder tevreden over hun leven. België ligt deels plat door een nationale staking. Zo zijn tot 10 uur vanavond alle luchthavens gesloten... en rijden er veel minder treinen en bussen. Ook bij de Belgische post wordt gestaakt. De vakbonden zijn ontevreden omdat de regering de lonen met 0,8 wil laten stijgen. Dat vinden ze veel te weinig. Het weer. Vanochtend is het eerst fris. In het zuiden gaat de zon het vaak schijnen. In het noorden meer bewolking en af en toe wat regen.